René van Brakel met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft verre huisarrest gegeven... omdat ze zich mogelijk hebben misdragen in Colombia. De militairen ondersteunden daar veiligheidsagenten... tijdens het bezoek van president Obama aan de topconferentie van Amerikaanse landen. Eerder werd duidelijk dat er een onderzoek loopt naar twaalf veiligheidsagenten... die mogelijk prostituees hebben bezocht. Amerikaanse defensie onderzoekt nu ook de betrokkenheid van vijf militairen. President Obama heeft volgens zijn woordvoerder het volste vertrouwen in de Secret Service. Hij was nog niet op de top in Colombia toen het wangedrag zou hebben plaatsgevonden. De PvdA zal niet meewerken aan het compromis over de Hedwiegepolder. Eerst wilden de partijen nog over denken, maar afgelopen avond zei PvdA-leider Samsom dat hij het kabinet niet helpt. Het compromis lijkt daarmee van de baan, omdat er in de Kamer geen meerderheid voor is. Het kabinet had een oplossing bedacht waarbij twee derde van de polder gespaard zou worden. Peter van Rooyen heeft de Wim Sonneveldprijs gewonnen. Hij was volgens de jury de sterkste in de 25e editie van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Van Rooyen speelt volgens de jury een briljant bedachte voorstelling. Een meesterlijk spel met wat waar is en wat niet. Hij werd op piano begeleid door Wilco Sterke. Het publiek had een andere voorkeur en wees Eva Kruutse aan als winnaar. Zij speelt vooral veel verschillende typetjes. In de Spaanse voetbalcompetitie is een doelpuntenrecord gevestigd. Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Barcelona-speler Lionel Messi scoorden de afgelopen avond allebei hun 41ste competitietreffer van het seizoen. Het oude record van 40 stond al op naam van Ronaldo en vestigde hij vorig seizoen. Messi en Ronaldo hebben nog vijf wedstrijden om hun doelpunten totaal uit te bouwen.